morning sun. Love me warm and tender, dear. Love me so, just as though I'm the only one. Kiss me warm and tender, dear. Kiss me strong, kiss me long till the end of time. me warm and tender, dear. Let me know, tell me so till the end of time. I'm in heaven in your embrace. See the glow of your angel face. Heaven sings, heaven rings, on your wings we will fly away. sky where we'll always stay. Love me warm and tender, dear. Take my lips, take my arms, that belong to you. Wat een prachtige antieke aan het begin van de zondagmorgen van GoFam. Paul Anka, daar wordt er toch helemaal warm en vrolijk van. Love me warm and tender. Wie zou dat niet willen? Nou, ik wel in ieder geval. Hm. Hey, welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren verwennen met geweldige muziek en veel afwisseling tot een uur of twaalf deze morgen. Muziek van onder andere To Hansen. Met z'n allen op een bol. Ergens in de ruimte, weet je, hangt een akelig klein planeetje. Buiten nat en binnen heet, het is maar even dat je het weet. Blauwe parel met een maan in de zwarte oceaan. Op die bol, daar wonen mensen met hun zorgen en hun wensen, schele dikke, dunne rooie en een hele enkele mooie. Ja, dat heet een lekker stuk. Oh, wat maken ze zich druk. Met z'n allen op een bol. En die bol die is zo vol. Alle mensen, wat een lol. Straks dan draait het zootje dol. De planeet die is vergeven van het intelligente leven. Mannen achter vrouwen rokken en maar eten en maar fokken. Het hele zootje lijkt wel maf, het is bij de konijnen af. En de kwaaien en de stommen gooien naar elkaar met bommen. Welkom staat er op de mat maar de hele boel moet plat. Rijk zijn, dat vindt men banaal. Maar te arm is asociaal. Met z'n allen op een bol. En die bol die is zo vol. Alle mensen, wat een lol. Straks dan draait het zoontje dol. Of het oosten of het westen moeten steeds de sfeer verpesten. Erger je niet blank of zwart. Wie de koe krijgt, wie de gart. Niet met links of rechts tevreden, want we zijn het alle twee. En maar stoken en maar fitten, begint men nou tot hier te zitten. De hele bol springt uit de band, maar daar maak ik me van kant. En dan staat er op mijn graf Lieve God, ik wou eraf. Met z'n allen op een bol. En die bol die is zo vol. Alle mensen, wat een lol. Straks dan draait het zootje dol. say Ik heb prachtige herinneringen aan dit prachtige nummer van John Anderson en Vangelis samen in I Hear You Now. Ja, en dat doet me altijd wel weer deugd. Op een of andere manier. Misschien heb je dat ook wel met bepaalde muziekjes, zou je kunnen zeggen. Nou, als dat zo is, dan mag je me dat gewoon melden hoor. Je kunt me makkelijk vinden op Facebook en zo. Lukt allemaal makkelijk. Je hoorde ook Tol Hansen in de show met z'n allen op een bol. En ehm, ja, straks gaan we praten met eh, Remco Verzeilberg. Remco Verzeilberg, ja. Hij is oprichter van uh, Wiffel. Dat is een nieuw eh, ja, model, ehm, een revolutionair weermodel... dat behulpzaam kan zijn bij de energietransitie. Hoe het zit, je hoort het straks allemaal in gesprek met Herman de Bruin... maar dat komt pas over ongeveer een kwartiertje. se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai mes pieds se souviennent du sable où tu mangeais, que ta voix me revienne dans un supermarché, que la télévision me renvoie ton regard, qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai, je t'oublierai. La lune et le soleil viendrait de toi Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit plus bas toes pressed to the edge. With the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say, you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. Oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby. No, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. eigen bodem hier bij GoFam. Chef Special, Try Again. nog maar een keertje. Kan wel op deze zondagmorgen. Eh, aardige temperaturen vandaag. Gaat, uh, gaat 13 worden, 14 in Westdorpen natuurlijk, of 15. Want daar smokkelen ze altijd. Dus ja, ligt toch net aan de grens. Dus eh, smokkelen is daar een deel van het leven zou je kunnen zeggen. <coughs> nou, als ik maar geen gedonder krijg met de Westdorpers en de mensen uit Sasselgent. Nou... Eh, verder hoor je ehm, Isabelle Boulet. Je doublerie je t'oublierai. Nou, of zoiets. Pin me er niet op vast. Want mijn Engels is... Nou ja, mijn Frans is <laughs> beroerd. Bijna net zo erg als mijn Engels. Goed, Engelstalig, Amerikaans meer. Gladys Night samen met de Pips met Midnight Train. he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world? The world he left behind. Not so long. Said he's going back. Going back to find. To a simpler place and time. Takes that ride. Oh, you yes, see him. See right by his side. Now be with him. I know you will. On oh, that midnight train to Georgia. Leaving on that midnight train to Georgia. Hey, hey, hey. I'd rather live in his world. superstar, a superstar, but he didn't get far. But he sure verrukkelijke muziek van George Michael hier bij Koven op deze, nou toch wel aardige zondagmorgen. Ook even kijkend naar het weer, ja een beetje wolken, nu dan een druppel zou er kunnen vallen en zo. Nou, ik kan even niet naar buiten kijken, want de jaloezieën zitten nog dichter. Dus, hmm. dus ik weet even niet hoe het buiten is op dit moment. Nou, maakt ook niet zoveel uit. Careless Whisper en Gladys Night en de Pips met Midnight Train. En waar ging die naartoe? Naar Georgia, natuurlijk. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Een revolutionair weermodel dat de energietransitie kan versnellen. Daar ga ik over praten met Remco Verzeilberg. Hij is eh, in de uitzending. Eh, Remco, welkom. Dank u. Je hebt een eh, bedrijf opgericht en dat gaat over het weer, een revolutionair weermodel. Even kort, want we gaan het straks hebben over die energietransitie, maar wat is dat nieuwe weermodel? Kan je daar nog iets aan verbeteren dan? Ja, zeker. Ja, nou, weermodellen zijn heel goed geworden eigenlijk in de, ja, in de loop der jaren. Mhm. Maar ze zijn, eh, ze zijn niet perfect, dat weten we allemaal. En ze zijn met name, eh, hebben ze het moeilijk om heel lokale weersverschijnselen goed eh, te voorspellen. Dus bijvoorbeeld echt het, nou ja, het weer, ehm, de wind in, in een windmolenpark of achter een gebouw. Eh, of hele kleinschalige bewolking, mist, eh, kleine wolken. Dus die hele kleine processen die zijn moeilijk voor weermodellen. En dat heeft vooral te maken met de resolutie waarop die modellen draaien. Dus eigenlijk wordt de hele atmosfeer in, in hokjes opgedeeld. Daar wordt dan op gerekend. En nou ja, dat is voor een gewoon weermodel een ongeveer 10 bij 10 kilometer, zo'n hokje. Eh, en daarbinnen kunnen ze geen detail zien. En ons model, daar rekenen we met veel kleinere Mhm. Een veel fijnere resolutie, zeg maar ongeveer 50 meter of zo. Dus kunnen wij eigenlijk details zien en voorspellen met ons model. Eh, ja, wat voor de andere weermodellen moeilijk is. Ja, daar hebben jullie een bedrijf voor opgericht. Dat, ja, dat komt vanuit de TU Delft, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja daar ben je ooit begonnen, denk ik. Ja. Ja, en dat dus- is nu geresulteerd in een weerbedrijf. Ja, inderdaad. Een, eh, ja, een, een, nou, een start-up of intussen scale-up. Um, die zich ja, gewoon specialiseert in, in weersvoorspelling. En inderdaad, we komen uit de eh, TU Delft en daar, zijn, eh, nou, daar zeg maar eh, het pionierende werk gedaan met dat werk. En op een gegeven moment nou, hebben we de stap genomen om daar een commercieel bedrijf mee op te richten. Ja, en hoe beter die weersvoorspelling, hoe beter je de energietransitie daarmee kan benaderen. Maar hoe zit het dan dat we die energietransitie daarmee kunnen versnellen? In de, zeg maar het, energiesysteem van de toekomst eh, gaan de werkpaarden natuurlijk windturbines en zonnepanelen zijn. Daar moet uiteindelijk de energie vandaan komen. en, dat heeft alles dus met weer te maken, dat klopt. Exact, ja. die draaien helemaal op het weer. Dus eigenlijk, eh, er zijn heel veel ja, toepassingen binnen die energiesector... waarbij je kan zeggen dat betere kennis van het weer, eh, zowel van morgen en overmorgen... maar ook van het verleden, dat dat gewoon bijdraagt aan, aan kostenverlaging. En het, zeg maar, het efficiënter eh, bedrijven van het energiesysteem. Eh, ja, ja, dus want ja? Sorry, ja, dat betekent dat je dus eh, eerder kan voorspellen, beter kan zien waar de wind vandaan komt. Ik noem maar even een voorbeeld hoor, waar de wind vandaan komt, dat je daar die, die windmolens weer beter mee kan besturen. Nou, het gaat nog niet eens zozeer om het besturen van de windmolens, maar Ehm, nou, het elektriciteitssysteem is zo georganiseerd dat die, eh, de handel in elektriciteit... die vindt plaats op elektriciteitsmarkten. Mhm. En dat gebeurt eigenlijk één dag van tevoren. Dus de elektriciteit van morgen is vandaag overhandeld. Dat sluit om 12 uur middags iedere dag sluit die markt. En dus je moet dat doen als je windenergie wil verkopen. Moet je dat doen op basis van een, een verwachting. Eh, wat, wat jij denkt als, als producent morgen te gaan produceren. Dus nou, weersvoorspellingen zijn heel belangrijke input daarvoor. Eh, en, en dat doen wij dus met het bedrijf. We maken gewoon hele gespecialiseerde ja, wind- en productieverwachtingen van windparken. En dat wordt dan door de handelaren gebruikt om, nou ja, om beter hun, hun, zeg maar, hun verwachte productie in de markt te zetten. Even nog naar dat revolutionaire weermodel. Gaan we ook nog eh, andere weerberichten eh, krijgen? Ja, wellicht ooit. Ehm, op een dag. We richten ons nu vooral op de zakelijke markt. Mhm. Ehm, maar ja, we, zijn, we hebben wel grote plannen. Ook om ons model verder op te schalen. Dus dat we ook in, zeg maar, in één berekening voor heel Nederland het weer eh, kunnen doen kunnen voorspellen. En, en dan, nou ja, dan zou je dat best kunnen gebruiken ook voor een ja, consumentenweerbericht. Vertel nog even waar mensen, als ze dat willen, meer kunnen weten over wat jullie doen. Eh, hebben jullie een website of het sociale media waar dat allemaal te zien is? Jazeker, ja, wiffel.nl, eh, dat is onze website. Mhm. Ehm, en we zijn ook actief op de, op de sociale media, dus via de, ja, de gebruikelijke kanalen zijn we zeker te vinden. Ja. En wiffel, dat moet, wij, moet ik even uitleggen, W-H-I FFLE. Juist. Het is niet zo dat eh, u het weer voor eh, de achtertuin al kunt zien, maar dat komt er wel aan, hè? Absoluut, ja, Dat, daar zijn we van overtuigd. Ik wens je daar heel veel succes mee met alles wat jullie doen. Remco Verzeilberg over eh, het weermodel, revolutie weermodel, wat de energietransitie kan versnellen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. take the rain on the roof of this empty house. That don't bother me. I can take a few tears now and then and just let them out. I'm not afraid to cry every once in a while, even though. smile. waar we eigenlijk veel te weinig van horen, eerlijk gezegd. Pleun Bierbooms. What Hurt. Nee, What Hurts the Most, zo moet ik het zeggen. Prachtige muziek. Maar ja, het is even niet anders. Het is stil om haar heen, zou ik maar zeggen. Geen geluid. Verder Peter Hallett en Peace, een oud nummer uit 1970, werd in 1991 nog een keer in hit. En eigenlijk is het weer zo actueel als het maar zijn kan. En je hoort hem hierbij Gove. Welkom bij de show als je er net bij komt. We blijven bij je tot 12 uur deze morgen. is een van mijn favoriete eh, albumtracks. Eerlijk is eerlijk, een prachtige van Dave Mason. Je hoorde met The Lonely One. En welk moois hoorde je ervoor? Oh ja, de mama's en de papa's, ook een onvergetelijke. California Dreamin'. We zijn hier heerlijk aan de koffie. Het is vandaag andere koffie. We hebben meestal dubbel roast of zoiets. Lekker eh, donker. Vandaag zijn we aan de crema. Hmm. Ja, zo anders, maar eigenlijk best wel lekker. goede keus vandaag. Hm. Misschien moeten we het erin houden hier. Ja, zomaar een klein dingetje op de mooie zondagmorgen. We gaan even over geld hebben. Penny Lover. Hm. Gaat het wel over geld? Luister mee naar Lionel Richie. time I saw you, oh, you looked so fine, and I had a feeling one day. like Lionel Richie, Penny Lover. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFam. Goed. Zometeen tweede uur. <laughs> Ja, natuurlijk. Want het is nog lang geen 12 uur en ik eh, blijf je natuurlijk vergezellen. Tot 12 uur met lekkere muziek. Dus blijf bij me, blijf bij GoFam. Zo wat eh, verkiezingspotjes en eh, andere mededelingen. Het nieuws. En daarna ben ik bij je terug met nog meer mooie muziek. Dus blijf bij me, blijf bij GoFam dus. En tot besluit van dit uur, ja, toch ook wel een leuke antieke van de poppies. Isabelle Jourdain. Tot zometeen.